Bonenbakker met het NOS Journaal. Pakketjes uit China worden vanaf januari een stuk duurder... blijkt uit een conceptwetsvoorstel van het demissionaire kabinet. Voor bestellingen van buiten de EU komt er een toeslag van 2 euro per product. Gemiddeld zitten er drie verschillende producten in een bestelling... dus dan wordt de toeslag 6 euro. Bij meerdere exemplaren van hetzelfde product wordt de toeslag maar één keer berekend. Dagelijks komen er een miljoen pakketten uit China naar Nederland. Dat moet volgens het demissionaire kabinet veel minder worden... omdat de douane het werk bijna niet aan kan. De EU moet de bevroren Russische tegoeden gebruiken om Oekraïne te financieren. Dat staat in een voorstel van de Europese Commissie. Het gaat om een bedrag van 90 miljard euro. Dat is bedoeld voor zowel militaire als sociaal-economische steun. Het geld komt uit de Russische tegoeden in Europa... die werden bevroren na de inval in Oekraïne. Het meeste daarvan staat op rekeningen in Brussel. België verzet zich tegen het plan uit angst voor juridische claims uit Rusland. De Europese Commissie zegt dat de EU de risico's gezamenlijk draagt... en dat het plan ook door kan gaan als sommige landen dwars liggen. De politie waarschuwt fans van de Formule 1 voor valse tickets die online worden aangeboden. Komende zondag is de laatste Grand Prix in Abu Dhabi... waar Max Verstappen wereldkampioen zou kunnen worden. De politie adviseert om alleen kaarten te kopen via de officiële kanalen. Zwemmer Caspar Corbeau is Europees kampioen korte baan geworden op de 100 meter schoolslag. Hij maakte op het EK in Polen zijn favoriete status waar. De in Amerika opgegroeide Nederlander leek ook op weg naar zijn tweede titel...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 All oh, my tears have been used up. Facing the crowd. Out of a dream. Out of the sky. Into my heart. Into my life soldiers facing the crowd You were just a face in the crowd Out in the street Thinking out loud A face in the crowd into my heart, into my life, and you were just facing the round time I think of you, I always catch my breath.